Ik sprak bijvoorbeeld met Genderpraatjes. Dat is een hulplijn voor jongeren met vragen over gender. En zij gaven aan dat huisartsen eigenlijk niet heel veel over dit onderwerp afweten... en al best wel snel doorverwijzen naar artsen die hier veel meer kennis over hebben. Maar ja, dat zorgt dus voor meer mensen op die wachtlijst. Begin vorig jaar was er in Amsterdam nog een grote demonstratie van zorgverleners. Die willen dat er wat gedaan wordt aan die wachtlijsten. Gaza bestookt Israël met raketten. Israël had het eerder gemunt op doelen van de terreurgroep Jihad. In reactie schieten Palestijnen vanuit de Gazastrook op Israël. Er zijn zo'n 60 raketten geteld, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Vooralsnog zijn bijna alle raketten onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem op twee na. Eh, we weten dat één raket een huis geraakt heeft. Dat gebeurde ook in de buurt van de Gazastrook in het zuiden. Maar voor zover bekend is er niemand eh, gewond geraakt. Gisteravond kwamen bij aanvallen op Gaza drie leiders van de terreurgroep... en tien burgers om het leven. Raakten zo'n twintig mensen gewond. Veel mensen zitten nu in schuilkelders. En knappe koppen van de Universiteit van Twente werken aan drones... die vermiste mensen kunnen opsporen. De politie werkt daarin samen met studenten. De aanleiding was eigenlijk de vermissingszaak van Anne Faber een aantal jaren terug. Waarbij wij zagen dat er een menselijke linie werd gevormd om een groot gebied uit te komen naar aanwijzingen, sporen of de verblijfplaats van haar. Eh, zeker als elke seconde telt, dachten wij dat kan sneller en dat kan effectiever. De drone is zo afgesteld dat hij obstakels kan ontwijken... en een groot gebied snel kan scannen van bovenaf. Het gaat nog wel om een experiment. De regels om het ook echt te gebruiken voor politieonderzoek zijn heel streng. Het weer dan nog. Veel wolken, soms wat zon, maar ook pittige buien. Vooral in het zuidoosten. Morgen begint mistig, later af en toe een zonnetje. Het is eh, net als vandaag dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need. 106.9 ZFN know me It's just a prayer for the dying was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me, baby that's not how this works. Oh. Stop reminding me of when we said forever. I know exactly what you're doing. Or when you say you need to drop off all my sweaters, it's just one of your excuses, baby. Why? Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schandaalblad Daily Mirror biedt excuses aan voor het afluisteren van prins Harry. Vandaag begon de rechtszaak die de prins heeft aangespannen... omdat zijn telefoon zou zijn gehackt. En gemeenten die vorig jaar hun contract met het Russische energiebedrijf Gazprom hebben opgezegd... worden volledig gecompenseerd. Vorig jaar moesten gemeenten hun contract met Gazprom opzeggen... vanwege de sancties tegen Rusland. En daarna moesten ze bij een andere partij een veel duurder contract afsluiten. En Palestijnse militanten hebben tientallen raketten afgeschoten op Israël vanuit de Gazastrook. Het is een reactie op de Israël Israëlische bombardementen... waarbij maandagnacht drie leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad... en zeker tien burgers om het leven kwamen. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer bij 16 graden. tight like a fight.